moet met het CDW-journaal. Gas en elektriciteit zijn goedkoper geworden, vooral door lagere leveringskosten. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de energierekening afgelopen maand zo'n 4% lager was dan een jaar eerder. Dat komt voor een gemiddeld huishouden neer op een besparing van 60 euro op jaarbasis. CBS gaat er daarbij wel vanuit dat het verbruik dit jaar precies hetzelfde is als in 2020. Normaal gesproken daalt het verbruik elk jaar door zaken als betere isolatie en zuinigere apparaten. Maar dat wordt nu mogelijk teniet gedaan door het vele thuiswerken. In Spaanse steden zijn voor de derde dag op rij rellen uitgebroken. Mensen gingen de straat op in onder meer Barcelona en Valencia... omdat ze willen dat de rapper Pablo Azel wordt vrijgelaten. Hij is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme. In Barcelona gooiden de railschoppers met stenen en wierpen een barricade op. Ook braken er kleine brandjes uit. In steden in Baskenland waren de protesten vreedzaam. De afgelopen dagen raakten bij de Spaanse redden tientallen mensen gewond... en werden er meer dan 80 opgepakt. De Amerikaanse Mars Rover Perseverance is afgelopen avond geland op Mars. Het wagentje heeft allerlei instrumenten aan boord... waarmee onder meer onderzoek wordt gedaan naar sporen van mogelijk leven dat op Mars is geweest. Ook heeft Perseverance experimenten aan boord als voorbereiding op toekomstige bemande missies. Ajax heeft in de tweede ronde van de Europa League in Frankrijk met 2-1 gewonnen van Lille. Beide doelpunten van de Amsterdammers vielen in de laatste minuten van de wedstrijd... door Tadic uit een penalty en twee minuten later door Broby. PSV verloor in Griekenland met 4-2 van Olympiakos. De returnwedstrijden in Amsterdam en Eindhoven zijn volgende week donderdag. Het weer brede opklaringen vannacht, waardoor het in het binnenland kan afkoelen tot tegen het vriespunt. Daar is ook een kleine kans op gladheid.